Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Artsen willen dat er een leeftijdsgrens van 16 jaar komt voor alle elektrische fietsen. Niet alleen fatbikes dus, maar ook de gewone e-bike. Een week lang hebben ze op de eerste hulpafdelingen bijgehouden... hoe het zit met slachtoffers van fietsongelukken. Het gaat de laatste tijd natuurlijk veel over fatbikes... en daar is volgens deze arts wel iets opvallends aan de hand. Wat bij fatbikes wel echt opvallend was... is dat er acht keer meer slachtoffers waren met buikproblemen. dus je moet denken dat er een stuur in een buik komt... waarbij je dan toch eh, ja, een scheur in een darm kan krijgen... een scheur in een milt of een lever. En dat zijn toch wel hele ernstige letsels. Hij wil dus een leeftijdsgrens... maar vindt ook dat er opnieuw moet worden gekeken naar onze wegen en fietspaden. Dat er meer voorlichting moet komen over fietsen met alcohol... en de gevaren van telefoongebruik op de fiets. rondom Valencia in Spanje zijn meer dan 50 mensen omgekomen bij zware overstromingen. Die werden veroorzaakt door flinke regen- en hagelbuien gisteren. Correspondent Miral de Bruyne heeft meer info over de slachtoffers. Het zijn niet alleen volwassenen, maar ook kinderen en bijvoorbeeld ook twee baby's sowieso. Ehm, hoe de slachtoffers precies om het leven zijn gekomen is niet duidelijk. En wat ook niet duidelijk is, is hoeveel mensen er nog vermist zijn. Reddingswerkers en het leger proberen het rampgebied te bereiken, maar veel wegen zijn geblokkeerd. Daarom wordt er ook met helikopters en drones naar vermisten gezocht. En het was een spannende voetbalavond gisteren. Zo werd SC Heerenveen bijna uitgeschakeld in de eerste ronde van de beker... terwijl ze tegen een amateurclub moesten. 2-3 werd het tegen IJsselmeervogels. Trainer Robin van Persie zegt dat zijn ploeg niet goed speelde... maar wilde er ook bij zeggen dat... De tegenstander vandaag, IJsselmeervogels, het echt geweldig heeft gedaan. En daar kan ik stiekem toch ook wel een beetje van genieten. Ook in Engeland was er bekervoetbal. En bij Brentford tegen Sheffield Wednesday was een Nederlander de held van de avond. Het kwam tot penalties en Oranje-keeper Mark Vlekken stopte de beslissende. Al was hij na afloop bescheiden. Ja, yeah, just, just really happy. Even when you don't see me smile a lot, but uh, really happy the to make that decisive save at the end. Door de redding van Vlekken staat Brentford nu in de kwartfinales van het toernooi. En het weer nog een wisselend dagje met vooral veel grijs en op sommige plekken kans op een bui. Maar zeker vanmiddag zijn er ook opklaringen met zon. Het wordt vandaag max 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer kan op de meeste snelwegen prima doorrijden. Op de A7 van Zaanstad naar Horen heb je wel 5 minuten oponthoud... tussen Zaandam en de afrit Zaandijk.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 En eh, ja, alleen maar lekkere muziek hoor. Zoete muziek zeg maar. Hè? Dat is eh, ook suiker Sweets voor my sweet, sugar voor my honey. Nee, die heb ik al geluid geloof Nee, dat ga ik allemaal niet doen. Dit is in elk geval de eh, Herb Albert en zijn Tijuana bras met de Taste of Honey. Ook zoet trouwens. Taste of Honey. Nou, een lekker nummer, hè? vind u niet? Ja, ik vind het een echt een lekker nummer.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 Find us a dream that don't ask no questions. gaan die nummers zo snel voorbij. Hè? Dan ben, eh, was ik even naar het toilet, luisteraars. Dat mag u rustig weten, hoor. Ik, ik, eh, als, als radio-dj moet je ook wel eens plassen. En eh, nou ja, dan ben je gewoon niet op tijd terug om het, om het volgende nummertje op te zetten. Dus ik moet nou even in mijn computer gaan, gaan speuren wat ik voor u zal draaien. En dan neem ik eens even kijken, hoor. wat gaan we doen? Neem me niet kwalijk, luister. Zal ik er nog eentje van Neil Diamond doen? Eh, misschien wel even leuk natuurlijk. Uh, Neil Diamond heeft alleen maar mooie nummers gemaakt. Dus eh, ik zeg gewoon hello again. Hello again, hello Just called to say hello. I couldn't sleep at all tonight, and I know it's late, but I couldn't wait. Hello, my friend, hello. Just call to let you know I think about you every night when I'm here alone and you're there at home it's late But I couldn't wait Hello Ja, zowel als een regenbuitje is eh, en je kijkt, uh, en er is ook een zonnetje tegelijk. Een regenbuitje in combinatie met een zonnetje, dan zie je hem hoor. De regenboog. En dat hebben de jongens van de Marmalade ook ontdekt. En die zingen ze zelfs over, Rainbow. I was dreaming of the love I had Ja, er zijn mensen die, die sturen me post. En dan krijg ik allemaal brieven krijg ik dan thuis. En eh, ik weet niet hoe ze allemaal aan gekomen zijn. Dat, vraag me dat af. Maar ik stuur al die brieven gewoon weer terug. Hè? Echt waar, dat ga ik echt doen.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 Return the sender. Return the sender. Ja, ik zei het al net, luisteraar. Ik stuur al mijn brieven, die stuur ik dan gewoon weer terug. Dus ja, dan weet u het. Als u me post stuurt, u krijgt het allemaal weer return to sender. dit is Rosette. Het must have been love. Het moet wel liefde geweest zijn. Ja, set was dat met... Eh, It Must Have Been Love. U luistert altijd nog naar Duitsdag de Week door... met uh, tijd om te lachen weer. Tijd voor cabaret. En hartelijk welkom, dames en heren, in onze quiz. Als het maar voor niks is. Goedenavond. Waar komt u vandaan? Ja, ik stond daar. Ik bedoel natuurlijk, uit welke plaats, uit welke stad of dorp? Oh, ik heb altijd in Soest gewoond. Op de Soestdijkstraatweg 66. En ik had ook een oude auto en geen rijbewijs. Dus ik werd steeds aangehouden. En dan moest ik steeds mijn adres opgeven. Soesdijkse straatweg 6, kreeg ik te kaleren van, zeg. Dus toen ben ik meteen gaan verhuizen. Kijk eens, Anne, waar woont u dan nu? In uh, Zeist nou dan bent u er niet veel op vooruit gegaan. Dan neem ik aan dat u nog eens een keer op de verlengde slotlaan woont ook. 77. Nee, gewoon in de tweede korte stokstraat. ja. En meneer Van Glunderen, wat doet u overdag voor de kost? Nou, ik loop namelijk dus in de WW. want daar vragen ze de meeste van. Dat vind ik bijzonder pikant opgemerkt. Keurig, Jan. Ik dacht eh, wel dat het goed was. Nou, dat vind ik erg leuk opgemerkt. Daar nou, wou ik graag een vliegreisje voor hebben. Nee, maar we zijn nog niet aan die eh, vragen toe voor prijzen, hoor. Oh. Dit gaat nog eventjes niet om de prijzen. Dit is een zuiver informatief gesprekje nog even. Ja, maar die mensen klappen toch niet van de honger of zo? Ja, dat weet ik niet. Eh. Ik moest van mevrouw vragen of de kinderen ook mee mochten naar de Bahama's. Ja, maar we moeten eerst even afwachten of die prijzen erin zitten. We hebben weer totaal andere prijzen als de vorige keer. En een dus- speedboot zit er ook bij natuurlijk, hè? Er zit van alles bij, maar geen ook een speedboot. etentje? En u kunt beter even afwachten wat de prijzen nou, zijn. Dan wou ik graag iets hebben wat ik kon prakken. Met een kuiltje in het midden voor de jus. Als namelijk mijn beugeltje eruit valt, dat ik meteen weer gauw mijn beugeltje kan pakken. Dat ik niet al die kleren zo allemaal mijn shit krijg. Dus dan denk mijn kan je iets in mijn mond steken. Ja, ja, ja. Nou, ik hoor het wel, maar... Er zit ook geen etentje in. We hebben weer hele andere prijzen als de vorige keer. Dus ik hoop dat u dat goed onthoudt. Dan heb ik oh. nog één vraagje aan u. Nee, want ik vroeg aan mevrouw, hou je van vliegen? Toen zegt ze ja. Ik zeg, dan rijden we door het moeras. Ja. Zeg, eh, nog één vraagje alvorens we tot de officiële vragen overgaan. Dat bordje J van Glunderen, Jan tussen haakjes. Eh, waar geldt dat voor? Mag ik ook gewoon Jan zeggen? Je, jij of Jan? Ja, anders stond er wel Jodokus. Nee, de bedoeling is namelijk als ik nou een vraag niet mocht weten... of een antwoord of zo... Dan kunnen de mensen me gewoon aanmoedigen door te roepen Jan, Jan, Jan. Jan, Jan, Jan. Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan. Jan, Jan, Jan. Goed, we zullen dit onthouden. En heb ik een fluitje meegenomen. Ook nog. Anders gaat iedereen door elkaar roepen, dan wordt het zo'n klerenzooi. Als ik dat fluit, kan iedereen het gewoon gaan roepen. Daar gaat hij dan. Jan, Jan, Jan. Jan, Jan, Jan nu weten we het en wel. dit is ophouden. Oké. Okay. Parallelopipidum is ophouden. Wij gaan beginnen met de eerste vraag en die gaat over sport. En je kunt hiermee gaan winnen een professionele racefiets ter waarde van 2000 gulden. Ja, om mee te beginnen. Een heel simpel vraagje. Dan gaat hij. Wie werd er in 1978 wereldkampioen op de fiets? Jan, Jan, Jan. Het antwoord moet zijn Jan Raas. Nou, ik moet je teleurstellen. Dat moet namelijk zijn Kneteman. Dan moeten ze niet verkeerd voorzeggen. Maar dat mag niet voorgezegd worden, Jan. Die mensen moedigen jou aan. Nee, dan moet je roepen kneet, kneet, kneet. Dat roept hij ook ah. altijd tegen zijn masseur. Kneet, kneet, kneet. Maar ik vind het jammer, de fiets gaat aan jouw neus voorbij. Nou, ik heb toch alle bril op. Zo is het. wij gaan over naar vraag 2 en die gaat over politiek. En je kunt hiermee gaan winnen. Een originele kippenleren akkentas. Kan ik de prijs nog één keer horen? inderdaad Jan. Je kunt gaan winnen een kippenleren actetas. Gewoon kippenleer, zacht roze, kippenhouten handvat. Erg mooi Aan elkaar gezet met kippenboutjes. Ja. Zoiets, ja. Ah. Daar heb ik nog nooit van gehoord, hoor. Ja, waar eh, het bestaat. En voor mijn werk heb ik hem niet nodig. Jan, wat kan mij dat nou schelen? Dan ga je er maar een boodschap in doen, of... Nee, we hebben een wc. weet jij het verschil tussen een bloemenvaas en de wc? Tja, ehm, nee. Nou, dan is het wel een klerenzooi bij jullie thuis. Goed, Jan. Dus ophouden, dit. We waren nog bezig met die vraag over politiek. Politiek, oh ja. Waarom draagt minister-president Van Acht nooit een aktetas met zich mee? Hij bergt alles op in zijn pukkel. goed antwoord, dames en heren. Jawel, dat het goed was. Jan, je hebt een kippenleren aktetas. Hoi, hoi, hoi. Ja, dat mag best hoi, dus hoi, hoi. worden. Wat klein klerenprijsje, joh. vind het fantastisch hoor. Ik ben echt blij voor je dat je nu toch een prijs hebt. Ja. Je glundert ervan, ja. Jan. Ik dacht van wel, ja. ja. Ik ga de derde vraag aan jou stellen. En de derde vraag zal gaan over dieren. Hé, hey, daar heb ik gewoond. Uiteraard bedoel ik Jan. Heb jij zelf ook dieren of beesten? Nee, mijn hond wel. Zijn hond wel? Dus jouw hond zit regelmatig met een poot achter zijn oor? Ja, mij, lukt het niet. Natuurlijk lukt jou dat niet, Jan. Daarom heb je daar ook die twee dingen hangen. Dat zijn je eh, handen. Ook oh, schrok al. <laughs> Oh. Daar kun je net zo ver mee in je oor als je zelf wilt. En dat heeft jouw hond waarschijnlijk weer niet. Want wat oh. heb je voor een hond? Wat blieft u? Wat, wat heb je voor een hond? Een Haagse puienzeiker. hè? Die moet zijn poot wel hoog optillen. Nee, we wonen in de kelder. Jan, maar deze vraag over dieren, dat is een strikvraag. En je kunt hiermee gaan winnen een schitterend gouden collier ter waarde van 3000 gulden. Ik heb het collier nou, gezien, het is dus erg mooi. Zet je ervoor in. Eh, beter dan een Schotse collier. Dat is ook weer zo. Drie dierennamen noem ik. Het is een strikvraag en ik zeg erbij... Jij moet raden welk dier niet in het rijtje thuis hoort. Daar gaat hij. Papegaai, parkiet, hamster... Zebra, antiloop, brilslang. nou jij weer. Jan, welk dier niet in dit rijtje thuis hoort? Papegaai, parkiet, hamster. Oh, strikvraag. Oh, ja, dan moet het zijn eh, hamster. Hoort niet in het rijtje thuis. Want eh, mijn oom woonde vroeger op een bovenhuis. en zodoende. Jij wilt zeggen, de hamster kan niet vliegen? Nee, kan niet vliegen. Oh, dat heb je dus eens een keer uitgeprobeerd. Nou, ik niet zelf. Nee, nee, die ook. Maar ik moet je teleurstellen, je had moeten zeggen parkiet, want die eet geen pinda's. Bijzonder jammer, je hebt geen prijs, Jan. Stond tot nog toe voor jou één kippenleren akketas en ikzelf heb een schitterend gouden collier. Nou, ik win zowat geen flikker hier ook. Ik heb nauwelijks mijn reiskosten eruit. Nou, ik moet zeggen, dames en heren, het is bijzonder triest voor Jan. Want hij heeft al een ellendige week achter de rug. Want zijn Belgische oom is overleden, hè? Uh, dood gegaan. Is dus gestorven. En jij vertelde mij dat is gebeurd met melk drinken? Tijdens het drinken van melk tot zich nemen. Maar, hoe, wat, wat was er dan, Jan? Jan, zat er vergif in of zo? Of, of verslikte hij zich? Wat dan, Jan? Zeg het eens. De koe ging zitten. Jan, Jan, Jan, hey. Hey, Jan. Zo'n uier een heel klein oompje waarschijnlijk. Ja, nu wel. Ja. Jan? Zit die kale nee te schudden. Wel lekker weer om het open dak te rijden, hè? Jan. Nee, je moet, moet de groeten hebben van Kik Stokhuizen. Ik zeg tegen wie, tegen wie en zo. Hij zegt, nou zeg maar een pianist met een ronde top, dan weet je Jan, pas op dat hij niet boos wordt hoor. Nee, maar ben je boos? Nee toch? Ja? Ja, hij is nou, boos. Ik denk al, je trekt zo'n hoge rug. Jan, het is een bijzonder goede pianist. Ja, maar dus... ik kan beter, eh, kan beter een blikvinger zo betrekken. Zeg dat maar. Jan, we gaan verder met de volgende vraag. Hij denkt, het is lekker zomers, ik doe mijn zwarte pak aan. Ja. Jan, maar we moeten doorgaan met de quiz, want je wilt toch nog wel iets winnen, lijkt mij. Daar kwam ik wel voor, ja. Dacht ik ook. Daar gaat hij. De volgende vraag. Ik wil van jou horen. Vijf Nederlandse zangeressen met de voornaam Corny. En ik zeg erbij, je kunt hiermee winnen een filmcamera plus bijbehoren ter waarde van 5000 gulden. Nou, ja. Vijf connies. Als tussenprijs, even. Nou, eh, vijf connies, daar gaat hij. Connie van der Bos, Connie Stewart, Heel goed. Connie Vonk. Heel goed. Telt hij voor een hele? Ja hoor. <laughs> Eh, Connie Vink. Ook goed. Connie Brokken. Connie nee. en de Rekels. Nee, Connie Baas. Connie van Gorp. Connie Tober. Nee. Nee, dat is niet goed, Jan. Want je geeft... Nee, vier zijn er goed, maar probeer er nog je weten geen meer. Ik had er al een stuk of acht. Ik had al een heel nest. Connie Brokken. Corny het is toch Corrie Brok, hè? Trouwens, ze zingt niet eens meer. Nee, vind jij het erg? Ja, en dan zeg je nog eens een keer Connie Baars, dat is Connie Baars. Je zegt Connie van Gorm. dat is Corrie. Je zegt tenslotte Connie Tober. Dat is toch Ronnie Tober? Ja, dan moet je misschien lopen. Jan, het is niet goed. Je hebt weer geen prijs. Ik vind het bijzonder jammer. We zijn beland bij de laatste vraag en de stand is tot nog toe... Eén, één kippenleren aktentas. Ik vind het een boutprijs. <laughs> Nou Jan, we hebben nu een vraag waarmee je een grote prijs kunt gaan winnen. De laatste vraag. En ik weet... Eh, wat er aan de hand was. Je had vanmiddag al gekeken oh, in het magazijn. De video Je had het al uitgepakt, inderdaad. Ja, recorder. je was de hele zaak al aan het uitpakken. Ja. Videorecorder kun je nu gaan winnen, plus kleurentelevisie, want die hoorden erbij, dat had je ook gezien. Dat klopt, ja. En omdat jij zo'n onfortuinlijke kandidaat bent, krijg jij van ons erbij een televisie van Kippenleer. <laughs> Oh, dat is leuk, dan heb ik een setje. Dan heb je een setje. hè? Maar ik wou liever, eh, ik wou liever twee fauteuils, anders moet mevrouw de hele avond staan. Ah, Jan, dan neem je je vrouw maar eens een keer op schoot. Nee, gezellig. ik ben geholpen. Nou, misschien is jouw vrouw daar ook mee geholpen. Ja, fluitje van de cent. Ja. Zolang er nog maar geluid uitkomt. Dan zit je nog niet in de piepzak. Zo is dat. Goed, Jan, ik ga deze vraag stellen, want Probeer deze prijzen te winnen. Concentreer je goed. De vraag bestaat uit vijf kleine vraagjes. En die vijf kleine vraagjes, daar komen vijf letters uit voorschijn. Die vijf letters vormen één woord. Heb je het woord goed, is de prijs voor jou. Eerste vraagje. Dat is de eerste letter van het hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk. De P. Van? Polen. Maakt niet uit, P van de paus. Kan allebei toevallig. Dan maak je flikker verschil. Gaat een P. Het gaat om de P van de paus. Zo is het. Hè? Tweede vraag is de eerste letter van het alfabet. De T. Talfabet. Ja. Wat is nou een alfabet, Jan? alfabet 26 letters? Ja, dan oh. moet je de vraag normaal goed afstellen. Ik ben al zo wat geen... Eh, homofiel. Ja. Jan, de derde vraag is... de eenheid van 60 minuten is een... Uur. Wat krijg je dan? De zenuwen. Jan. P-A-U. Paul. Pauze. Ja, maar dat mag Pauze, niet, ja, dat mag klopt. niet voorgezegd worden in de zaal, dames en heren. Wil u ook een fortuil? maar dat mag niet voorgezegd worden. Wat is dat nou? Nee, maar ik wist het namelijk al, want er lag een briefje daar. Daar stond het allemaal op, dus ik wist het. Maar ik denk, dus voor jou Jan, zo, raar als het Jan, je wilt toch niet zeggen dat je in mijn draaiboek hebt gekeken? Het lag gewoon stil. Maar dan is toch die hele quiz voor niks geweest, man? Dan sta ik toch verschut? Ja, maar zo heet het toch ook? Als het maar voor niks is. Ja, Jan. Ik allemaal Tineke Schouten samen met eh, Herman Bekin... met een eh, mega lange quiz speciaal voor uw luisteraars. Nou, leuk toch? We gaan even genieten van de Eagles. Maar eh, doe lekker makkelijk. Take it easy. the sound No zomaar gebeuren hè, met de Fortunes. Dat, dat het eh, gevoel weer terugkomt. En dan blijven ze dus het zingen. Here it comes again. We gaan eh, straks genieten van eh, mijn collega Hans Wassenaar... die nog veel meer lekkere muziek voor u heeft. En u gaat informeren over alles wat er in Zandvoort te doen is. Hoop ik althans. Hans, hij knikt ja tegen. Hij knikt ja tegen me. Hij zegt ja tegen me.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 Chris Norman hoorde u zingen natuurlijk eh, de groep Smokey. Hans, jongen. Hans zit uh, schuin achter. hoort u mij? Over? Nou, ik hoor je niet, maar ik kan wel meepraten nu. Ik kan wel meepraten. Ja. Ja, nou, we, vinden het allemaal leuk om radio te maken. Daar kunnen we over meepraten, toch? Jazeker. Daar we... Hoe lang doe jij dat al niet? Nou, ik, ik kan me dat niet meer herinneren. Ik ben eh, een beetje eh, Alzheimer light, zeg maar. Ja, ben jij hier begonnen of niet bij eh, ZFM? Nee, nee, nee. Ik ben begonnen in 2007 in Radio Beverwijk. Ah, in Bij Radio Beverwijk, ja. Ah. Daar had ik een programma, een lunchprogramma, dat heette Pistoletje Duif. Ja. <laughs> ja. En ja, er was ook altijd een meneer van de gemeenteraad aanwezig. En die ontving dan eh, eh, soms de burgemeester of andere raadsleden... of in ieder geval mensen die iets met politiek te maken hadden. Dus ik zorgde voor de muziek. En, en eh, die dus mensen... jij, jij had een beetje een politiek programma? Nou ja, nou ja het was een, niet echt, niet echt. Nou, niet van, van mij uit, zeg maar. maar, <laughs> maar, nou. nou, ja, het was, het, was, het was een beetje een mengelmoes van. Ja. Dus, dus, de mensen die konden kennis nemen van wat er allemaal in Beverwijk politiek aan de hand was. Ja, dus je, je bent best wel eigenlijk wel lang bij de radio. Ja, ik ben, eh, ja, ja eh, als, dat eenmaal kriebelt, dat heb ik ook. Ik, ik doe het ongeveer twintig jaar, denk ik. Mhm. Ik ben eh, begonnen bij de branding in Heemstede. Ja. En die bestaat helaas niet meer. Dat heb Haarlem 105 overgenomen. Ja. Wat ze eigenlijk hier ook proberen. En <laughs> ja, het is gewoon zo. Dat, uh, ja, en, en, en, dat is opgeheven. En toen werden we gevraagd om uh, naar Zandvoort te komen. En we, dat is mijn collega Bart van der Meer en, uh, en ikzelf. En eh, Bart is ermee gestopt in die tussentijd. Maar ik, ik ga nog steeds door gewoon. Ik vind het leuk. We zullen door. Ja, als dat eenmaal kriebelt, Charles, dan weet je, dan, eh, dan blijft het kriebelen. het leuke ik heb in Beverwijk best wel een aantal leuke interviews gedaan. Onder andere met Wieteke van Dort nog. Ja. En die, die had het over... oh, Charles, zei ze dan, je hebt al een paar keer geleefd. Ja. Die geloofde heilig in reïncarnatie. Ja, oh. Ja. Oh, nou, ik wil als grasprietje terugkomen. Oh, eh, waarom is dat? <laughs> dat weet ik niet. <laughs> dan hoef ik niet meer naar de kapper. Dat word gewoon één keer in de maand word ik gemaaid. ja, maar ja, goed, dan ben, je wel altijd een groentje. Ja, ik hoef nu ook niet meer naar de kapper. Oh, <laughs> nee, maar ik zeg, ik zeg dan, word je wel, dan, ben je wel altijd een groentje als je een grasprietje bent, hoor. Wat zeg jij? Dan blijf je altijd een groentje. ja, nou dat, kijk, jij weet het. Ja. We gaan, eh, we gaan er al bijna weer uit, luisteraars. Want eh, zo snel gaat de tijd. Ja, maar eh, blijf lekker luisteren, want Hans gaat het helemaal goed maken... qua muziek en qua informatie. Hè, Hans, Ik ga gewoon door met jouw muziek. Helemaal mooi, dankjewel. <laughs> Oké. Okay. Nou, nou, wij zien elkaar nog. De luisteraars zien ons niet, gelukkig maar. <laughs> Brad, de guitarman. Daar sluit ik bij af. Allemaal dank voor het luisteren, luisteraars. En eh, tot, eh, wat mij betreft, tot de volgende week dinsdagavond om... Eh, tien uur met een nieuwe aflevering. Nee, van dinsdagavond, hè? Ja, dinsdagavond. Dus ja, dinsdagavond. Ja, ja. Who's gonna steal the show?